7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een aantal landen heeft aangekondigd dat de coronamaatregelen na dit weekende enigszins worden versoepeld. De Wereldgezondheidsorganisatie riep eerder deze week op dat niet te doen. Oostenrijk had als eerste EU-land al aangekondigd dat vanaf dinsdag eerst kleinere winkels weer open mogen en twee weken daarna volgen de andere winkels. Mensen moeten wel nog steeds thuis blijven en mogen alleen voor boodschappen de deur uit. Scholen blijven dicht tot half mei. In Denemarken gaan dinsdag de kinderdagverblijven weer open... en scholen voor kinderen tot en met de vijfde klas. In Spanje gaan na Pasen niet-essentiële bedrijven weer open... zoals fabrieken en bouwplaatsen. Restaurants, cafés en kappers blijven voorlopig dicht. In Italië is de lockdown verlengd tot en met 3 mei. Ondanks de afsluiting voor auto's, wielrenners en mountainbikers van verschillende lokale wegen langs de bollevelden was het ook vanmiddag weer druk in de bollenstreek. De burgemeester van Hillegom zei verontwaardigd dat mensen blij moesten zijn dat ze hun bewegingsvrijheid nog hebben, dat ze in hun eigen omgeving moeten blijven. En het dak van het AZ-stadion is ingestort als gevolg van een reeks van oorzaken. Ontwerpfouten, te zwakke lassen en zwakke plekken door eerdere stormen zijn de belangrijkste. Dat concludeert ingenieursbureau Royal Haskoning DHV na onderzoek in opdracht van AZ. Een deel van het dak van het aanvalstadion kwam in augustus vorig jaar bij harde wind naar beneden. Niemand raakte gewond. De onderzoeksresultaten verschillen niet veel van bevindingen eind augustus... maar nu is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten definitief. Het weer. Vanavond stroomt koelere lucht binnen. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 5. Hier en daar kan wat regen vallen, een spatje.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 My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, started today, starting to life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17 and Got a dream to have a family, a house and everything in between And then uh, suddenly, we're 10, 23 And then we got pressure for taking our life more seriously We got our dead end jobs and got bills to pay Have old friends and now our enemies And now I, I'm thinking back to when I was young Back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun goes down And every day you know where we ride Through the back streets in a blue Corvette I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste, starting a life all these ideas came to be So baby, run now, play with me Run away now, run away now, run away now Run away now, run away now, run away now He used to meet me on the east side She used to meet me on the east side He used to meet me on the east side She used me on the east side In the city with the sun all set kent mij niet van al mijn soms, Ze kent mijn liefde, mijn verdriet en het is precies zo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 explode. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage. took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet.